Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de van president Assad zeker 50 mensen gedood, zeggen inwoners van de stad en activisten. Gisterochtend nam het leger een wijk onder vuur waar veel opstandelingen zouden zitten. Later vielen militairen huizen binnen en doden ze de bewoners. De opstandelingen zouden medestanders uit andere wijken van Hama hebben gevraagd om versterking. Wereldwijd is met teleurstelling gereageerd op het besluit van Kofi Annan om te stoppen als bemiddelaar in Syrië. Volgens de Verenigde Staten is het deels de schuld van Rusland en China dat Annan ermee ophoudt, omdat die twee landen keer op keer resoluties in de Veiligheidsraad tegenhouden. Kofi Annan stopt ermee omdat zijn vredesplan voor Syrië op niets is uitgelopen. Als prins Friso niet in Londen zou worden behandeld, maar in Nederland, dan zou die al zijn opgegeven. Dat zegt ethicus en VVD-senator Helene Dupuy gisteravond op Radio 5. Ze wijst erop dat er vrijwel geen kans is dat Friso nog een normaal bestaan zal kunnen leiden. Dupuy vindt het terecht dat behandelingen in Nederland worden gestaakt wanneer de resultaten ervan niet in verhouding staan tot de kosten. Noord-Korea heeft de Verenigde Naties om noodhulp gevraagd na de overstromingen van twee weken geleden. Het land werd toen getroffen door een orkaan. Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia zijn er 119 doden gevallen en zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Noord-Korea is al lange tijd afhankelijk van voedselhulp. Volgens de VN is twee derde van de inwoners onder voet. Op de Olympische Spelen heeft Ranomi Kromowidjojo gisteravond goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze won in een Olympische recordtijd van 53 seconden rond. Zelf was Kromowidjojo over die tijd niet helemaal tevreden, maar zo zei ze, goud is goud. Vandaag komt Kromowidjojo opnieuw in actie, op de 50 meter vrije slag en met het estafette team op de 4 x 100 meter wisselslag. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag kunnen in het binnenland stevige buien vallen met kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam. En op de A5 tussen knooppunt Raasdorp en De Hoek.